In Belfast werd de politie bekogeld met eh, stenen en molotovcocktails in, in Plymouth waren, was het ruzie tussen twee groepen eigenlijk. Dus eentje die kwam rellen en eentje die eh, het juist kwam tegenhouden. Nou, daartussen werd het ook eh, geweld. Ook in Birmingham sloeg de vlammende pan. De Britse premier waarschuwde eerder dat iedereen rustig moet blijven... maar dit lijkt weinig effect te hebben gehad. De rellen in het Verenigd Koninkrijk begonnen vorige week. Toen stak vermoedelijk een jongen van 17 drie jonge meisjes dood. Sindsdien gaan er op social media valse geruchten rond dat de jongen een immigrant is maar dit klopt niet. Google heeft in Amerika een mega-rechtszaak verloren. Volgens de rechter is het bedrijf veel te ver gegaan om ervoor te zorgen dat hun zoekmachine de standaard is op zo'n beetje elke telefoon en computer. Je hoort mijn tech-collega Nando Kastelein. In deze zaak stond de vraag centraal of Google zijn macht op illegale wijze heeft gebruikt... om de concurrentie op de zoekmarkt alternatieve zoekmachines dus tegen te werken. Ja, zegt de rechter. En de rechter zegt bovendien dat Google meer kan vragen voor advertentieruimte... dan als er meer concurrentie was geweest. Google betaalt bijvoorbeeld bakken met geld aan Apple... om in hun browser de standaard zoekmachine te zijn. Wat de gevolgen van de uitspraak precies zijn, is nog niet duidelijk. En onze nationale held Femke Bol komt vanavond in actie in de halve finale van de 400 meter horde. Als huidige wereldkampioen op dat onderdeel wordt er veel van haar verwacht. In haar woonplaats Hilsum in Gelderland zijn ze nu al trots op hun dorpsgenoot. Wat zij presteert, dat is gewoon uniek. Dat vind ik wel heel, heel knap hoor. Heel goed gedaan. We fietsten er vanmorgen langs. Ik zeg van moeten we het nou allemaal oranje gaan maken hier zo bij het huis. We genieten ervan en we kijken spannend naar alle wedstrijden van je. Dus ik hoop dat het allemaal programma gaat lukken. Verder eh, veel succes. Krijg je nog het weer? Lekker veel zon vandaag. Later komen er wel iets meer wolken en waait er een koudere wind. Ook dan is er kans op een bui. Het wordt 25 tot 30 graden.